Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Onder druk van de Kamer heeft het demissionaire kabinet toch toegezegd... coulant om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen... die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren... staat in een brief van de demissionaire ministers Kaag, Bijleveld en Broekers. D66 diende eerder een breed gesteunde motie in... waarin het kabinet werd opgeroepen om Afghaans personeel beter te beschermen. Ook andere medewerkers dan tolken die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan... moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd... en ook hun asielaanvragen moeten land worden beoordeeld, vinden de indieners van de motie. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet... om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor corona-toegangstesten. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt getroffen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren... is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, zei demissionair minister De Jonge. Hij hoopt dat de maatregel een extra stimulans vormt voor mensen om zich alsnog te laten vaccineren. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. Drie maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford, waarvoor meer dan 3 miljoen neus- en keeluitstrijkjes werden onderzocht. Ook vonden de onderzoekers zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen evenveel virusdeeltjes in neus en keel. Wat erop ze kunnen duiden dat beide groepen even besmettelijk zijn. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg... heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte gisteravond drie live-uitzendingen vanuit Valkenburg. De eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow Op 1. Het weer. Veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog.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 Ook in de zomer. CFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the we my shit. We'll be right back.